Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB heeft Danny Blind ontslagen als bondscoach... na de 2-0-nederlaag gisteren tegen Bulgarije. Kwalificatie voor het WK volgend jaar is door die nederlaag heel lastig geworden. Assistent Fred Grim neemt de taken van Blind waar... bij het oefenduel dinsdag tegen Italië. Blind vindt het jammer dat hij weg moet. Hij beschouwt de nederlaag tegen Bulgarije als een incident. Verkenner Edith Schippers gaat vrijwel zeker door als informateur. Bronnen bevestigen een bericht daarover van de Telegraaf. De Tweede Kamer zou ervoor kiezen om geen tweede informateur aan te wijzen, zoals in 2012. Schippers voerde verkennende gesprekken met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Donderdag trok ze de conclusie dat de vier partijen echt kunnen gaan onderhandelen. De CDU van bondskanselier Merkel is de duidelijke winnaar van de regionale verkiezingen in Zaarland. De christendemocraten krijgen ruim 40% van de stemmen. De SPD leidt een gevoelig verlies, ondanks de populariteit van de nieuwe partijleider Martin Schulz. Zijn partij blijft in Zaarland steken op nog geen 30%. In Zuid-Soedan zijn gisteren zes hulpverleners gedood. Ze werden in een hinderlaag gelokt toen ze onderweg waren naar een plaats in het oosten van het land. Dit jaar zijn in Zuid-Soedan al twaalf hulpverleners gedood. Er woedt sinds 2013 een burgeroorlog. Volgens de VN is Zuid-Soedan het gevaarlijkste land ter wereld voor hulpverleners. Het Poolse voetbalelftal heeft een goede stap gezet richting directe kwalificatie voor het WK volgend jaar. De Polen wonnen hun uitwedstrijd in Montenegro, de nummer 2 van de groep, met 2-0. Polen heeft nu 13 punten uit vijf wedstrijden. Eerder op de avond verstevigden ook Engeland en Duitsland in hun groepen hun koppositie. Engeland won met 2-0 van Litouwen en Duitsland met 4-1 van Azerbeidzjan. Het weer, het is droog. In het noorden kan nevel of mist ontstaan. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Alleen het noorden kan eerst een tijd last houden van laaghangende bewolking.